Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vrijdag rijdt er waarschijnlijk geen enkele NS-trein. Dat komt door regionale spoorstakingen. Volgens de NS lukt het niet om een betrouwbare en veilige dienstregeling te rijden. Machinisten en conducteurs staken omdat ze meer loon willen en de hoge werkdruk niet meer trekken. Deze conducteur legde het eerder uit. Het spoor zit in je, in je bloed en ehm, wij willen niet weg. En we laten ons ook niet wegjagen. Maar het moet niet heel lang meer gaan duren zo. De vakbonden en de directie van de NS praten nog wel met elkaar, maar ze zijn er voorlopig nog niet uit. Mogelijk zijn er daarom ook volgende week dinsdag en donderdag stakingen. De Rotterdamse politie heeft drie Nederlanders opgepakt in verband met een ontploffing in Antwerpen. Deze ochtend knalde een voordeur bij een bedrijf eruit en dat zou met een brandbom gebeurd zijn. Er raakte verder niemand gewond. De mannen van in de 20 komen uit Zoetermeer en Den Haag. Het is de laatste tijd wel vaker raak met explosieven en brandbommen in Antwerpen. Het heeft te maken met cocaïnehandel, zegt een Vlaamse misdaadjournalist. Gaten in het rooster, personeel dat wegloopt omdat ze ergens beter kunnen verdienen. Het is de nachtmerrie waar veel ondernemers nu in zitten. Als ondernemer moet je dus opvallen en dat weet horecabaas Peter uit Groningen. Die weet daar alles van. In Groningen hebben we de Keiweek net gehad. Dan komen er veel nieuwe studenten bij ons in de stad. En dan willen we altijd graag nieuw personeel aanwas hebben. Maar ja, dat zijn veel collega's ook die dat willen. Dus toen dachten we, als we nou het collegegeld gaan betalen van personeel wat bij ons komt... dan maken wij vast een grote kans om nieuw personeel te kunnen werven. En die bonus zien een hoop studenten wel zitten. Het weer, aardig wat zon, beetje drukkend ook bij 22 tot 26 graden. De zon laat zich morgen ook nog wel even zien. En dan wordt het wat koeler, namelijk een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De vertraging valt mee in de regio Noord-Holland. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam. Verknopen die weer Meer ruim 5 minuten oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag, verknopen Burgerveen 5 minuten.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 De Europese Commissie wil een maximumprijs voor elektriciteit die wordt opgewekt zonder gas. Bedrijven achter die centrales maken weinig kosten, maar ze profiteren wel van de hoge prijzen. Kinderen die onder toezicht staan en kinderen die uit huis worden geplaatst... krijgen over het algemeen niet genoeg aandacht en hulp. Onderzoekers van de Universiteit Leiden vinden dat de minister direct moet ingrijpen. Het weer. Vanavond is het nog lang vrij warm. Vannacht en morgenochtend regen- en onweersbuien. Het wordt morgen zo'n 21 graden.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 Hop your in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. Could call me your baby girl. Baby, tonight. I could be your son. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe we could Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause shit get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Than Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Callin' with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how up, so I hopped out the coupe and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your arm. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. with a plan. But all you gotta do is keep it real with a plan. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. I could be your sunshine. Let me light the way.